Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rusland maakt zich op voor een massabetoging tegen de verkiezingsuitslag van afgelopen zondag. In Moskou worden tienduizenden demonstranten verwacht, waarmee het de grootste betoging moet worden sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Ook in andere Russische steden staan protesten gepland. Bij de verkiezingen haalde de partij van premier Poetin nog net een absolute meerderheid, volgens waarnemers als gevolg van fraude. Bijna twee derde van de VMBO-scholen voor de gemengde leerweg presteert onder de maat. Dat blijkt uit de scholentest van Trouw. Veel eindexamenleerlingen halen bij de gemengde leerweg voor belangrijke vakken onvoldoendes. Ze slagen wel doordat de cijfers worden gecompenseerd met schoolonderzoeken. Van alle onderzochte scholen, ook HAVO en VWO, krijgt bijna een kwart een onvoldoende. De supermarkt in Almelo, waar gisteren een medewerkster werd doodgeschoten, blijft vandaag gesloten. De rest van het winkelcentrum gaat wel open. In de C1000 werd gisteravond een 18-jarige medewerkster doodgeschoten door een politieagent in opleiding. Vermoedelijk haar ex-vriend. Hij pleegde later op de avond zelfmoord. Op de VN-klimaattop in Zuid-Afrika wordt alsnog geprobeerd om tot overeenstemming te komen. Gisteren was eigenlijk de laatste dag, maar er is grote oneenigheid. De EU en ruim 70 ontwikkelingslanden en eilandstaten vinden de afspraken over CO2-reductie te vrijblijvend. Gastland Zuid-Afrika komt vandaag met een nieuwe ontwerptekst. Een 55-jarige man is vannacht omgekomen op het station van Apeldoorn-Osseveld. Bij het uitstappen bleef, bleef hij ergens aan haken. Toen de trein begon te rijden werd hij over het perron meegesleurd en uiteindelijk kwam de man onder de trein terecht en overleed. Het is de Nederlandse hockeyers niet gelukt om de finale te halen van de Champions Trophy in Nieuw-Zeeland. Spanje won met 3-1. Oranje speelt morgen om de bronzen medaille tegen Nieuw-Zeeland. Het weer, in noorden lokaal eerst nog kans op gladheid. Verder vandaag in het noorden enkele buien. In de rest van het land zonnige periode. Het wordt ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Ik geef u een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen knopen Lunette en Veenendaal. A16 Rotterdam-Belgische grens tussen Breda en de Belgische grens.